Lot met het NOS Journaal. De Zuid-Koreaanse regering gaat weer humanitaire hulp verlenen aan Noord-Korea. Het land krijgt steun in de vorm van medicijnen en voedsel... ter waarde van ongeveer 6,7 miljoen euro. Geschat wordt dat zo'n 200.000 kinderen acute hulp nodig hebben. Twee jaar geleden stopte Zuid-Korea met de donaties... omdat Kim Jong-un niet ophield met het testen van nucleaire wapens. De onlangs geïnstalleerde Zuid-Koreaanse president vindt dat de hulp los moet staan... van het nucleaire programma van Noord-Korea. Wanneer de hulp van start gaat is nog niet duidelijk. Het CETA-handelsverdrag tussen Canada en de EU gaat vandaag voorlopig in. Door de afspraken verdwijnen douanerechten, kost het bedrijven niets extra's om te investeren... en Europese bedrijven kunnen in Canada meedingen naar overheidsopdrachten. Volgens minister Ploemen kan CETA voor Nederland jaarlijks tussen de 600 miljoen en de 1,2 miljard euro opleveren. Tegenstanders vrezen dat door het verdrag strenge voedselvoorschriften onder druk komen te staan. CETA is voorlopig van kracht. Parlementen van Europese lidstaten en het Europese Hof kunnen het verdrag nog tegenhouden. De politie in Londen heeft vannacht een nieuwe verdachte opgepakt voor de mislukte aanslag op metrostation Parsons Green vorige week. Dit keer gaat het om een minderjarige jongen van 17 jaar oud. Hij is opgepakt in het zuiden van Londen. In totaal zitten nu zes mannen vast voor de aanslag van vrijdag. Daarbij vloog een, vlemmer, een emmer met explosieven in brand. 30 mensen raakten licht gewond. 38% van de voetbalclubs merkt dat meer meisjes zich hebben aangemeld sinds het EK-succes van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam. Dat is minder dan de clubs hadden verwacht. Dit seizoen is er gemiddeld op elke acht vrouwenteams één team bijgekomen. Het aantal aanmeldingen neemt sowieso toe. Voetbal is de snelst groeiende meisjes- en vrouwensport in georganiseerd verband. Het weer dan nog, het wordt een vrij zonnige dag en het blijft droog. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen door een ongeluk op de A6 richting Amsterdam voor Muidenberg een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Maren 10 kilometer door een ongeluk.